De banken hebben hem verzekerd dat er voldoende geld in kas is om alle lopende leningen en kredieten te kunnen betalen. Minuchin hoopt zo de financiële wereld te laten zien... dat hij de zaak onder controle heeft. Door de tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust... stonden de Amerikaanse beurzen afgelopen week meer dan 7 in de min. Dat is het grootste verlies sinds 2008. De Duitse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... in verband met een onderzoek naar plannen voor een terroristische aanslag. Het gaat om een 53-jarige man die al werd gezocht... Het is de vijfde arrestatie in het onderzoek. De afgelopen dagen werd de beveiliging op verschillende luchthavens opgeschroefd... omdat de autoriteiten bang waren voor een aanslag op het vliegveld van Stuttgart. Hoewel er geen bewijs is voor een concrete terreuraanslag... gaat de politie door met het onderzoek. In een huis in Tilburg zijn twee lichamen gevonden. Wat er zich heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Rond zeven uur gisteravond kreeg de politie een melding van een schietpartij in het huis... Of er daadwerkelijk is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. Een Argentijnse radiodj dj moet van de rechter vijf maanden lang feministes uitnodigen in zijn programma. Hij krijgt de straf voor het doen van vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens zijn uitzendingen. Zo noemde hij feministes walgelijk. De vrouwen krijgen elke 10 minuten spreektijd en de presentator mag ze niet onderbreken. Ook mag hij hun uitspraken achteraf niet bekritiseren. Het idee van de straf kwam van de DJ zelf. Hij hoopt zo zijn vrouwonvriendelijke imago kwijt te raken. Het weer, vannacht trekt de regen weg en de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Morgen droog en soms wat zon, het wordt dan zo'n 8 graden. Tijdens de kerstdagen is het droog met wat zon en dan een graad of 6.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 Ik zit hier heel alleen, ik zocht een plekje om te huilen de het uit de duinen Door de Bakken struinen Geen hond op het strand, geen kuilen Geen Duitsers in mijn zak, vijf stuivers Maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat er hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, Zand. vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. in de zee schreeuwt Ik kom geen meter vooruit als die steenmeel.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 allemaal fijne dagen en...